Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De marechaussee op Schiphol heeft vorig jaar meer mobiele telefoons doorzocht. Het waren er in totaal ruim 2200 en dat is bijna 40 meer dan een jaar eerder. De marechaussee bekijkt telefoons van mensen die worden verdacht van strafbare feiten... zoals drugsmokkel en kindersekstoerisme. Ruim 3000 personeelsleden van VND gaan akkoord met een salarisverlaging van bijna 6 als het bedrijf daardoor kan blijven bestaan. Dat zei de advocaat van VND tijdens het kort geding dat is aangespannen door de vakbonden. Die eisen dat het loonoffer van tafel gaat. Bij VND werken 10.000 mensen. De Europese Unie heeft een nieuwe lijst gepubliceerd van Russen en Oekraïners die, tegen wie sancties zijn ingesteld. De EU heeft sancties ingesteld tegen 19 personen en 9 organisaties. Hun buitenlandse tegoeden worden bevroren en ze mogen niet meer naar EU-landen reizen. Op de lijst staan onder meer twee Russische onderministers van Defensie en een 77-jarige zanger die ook wel de Russische Frank Sinatra wordt genoemd. De Japanse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar uit de recessie geklommen. De economie groeide met ruim een half procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat is wel minder dan verwacht. Japan raakte vorig jaar in een recessie door een btw-verhoging. Door die btw-verhoging kelderden de bestedingen. Een man en een vrouw die vorig jaar in Zevenum een meisje wilden ontvoeren... worden verdacht van nog een poging tot ontvoering in Limburg. Ze zouden in 2013 een vrouw van 22 in 10 rij van haar fiets hebben gerukt... en hebben meegenomen in een auto. Het slachtoffer wist al snel te ontsnappen... net als het meisje dat vorig jaar in Zevenum werd ontvoerd. Het weer. In Zeeland en in het noordwesten mist en bewolking. In de rest van het land veel zon. En het is 7 tot 10 graden. Vannacht vriest het, vooral in het oosten. Morgen bewolkt met wat regen. Vanaf morgenmiddag gaat de zon weer schijnen.